Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij de helft van de wereldbevolking is het inkomen door corona vorig jaar gedaald. Dat zeggen Amerikaanse onderzoekers. Ze deden onderzoek onder 300.000 mensen in 117 landen. Vooral in ontwikkelingslanden moesten veel mensen met minder geld rondkomen... omdat ze bijvoorbeeld hun baan kwijtraakten. In Thailand werden inwoners het meest in hun portemonnee geraakt. In Europese landen daalde het inkomen het minst. Moskeeën krijgen steeds vaker bedreigingen binnen. Ook krijgen ze meer te maken met geweld, zoals brandstichting of bekladding. Volgens Nieuwsuur worden er elk jaar tientallen incidenten gemeld. Maar deze onderzoeker denkt dat dat maar het topje van de ijsberg is... en moskeeën vaak geen aangifte doen. Omdat ze bang zijn voor reacties van de achterban, eh, angstgevoelens... voor represailles, eh, maar ook omdat ze soms slechte ervaring hebben met de politie... als het gaat over hoe serieus die aangifte opgenomen wordt. Moslimorganisaties willen dat de overheid serieus aandacht gaat besteden aan het probleem. De IC's in Suriname zitten bijna helemaal vol. Er is nog één IC-bed van de 27 beschikbaar. Er zouden volgens het ministerie van Volksgezondheid nog 20 plekken bij kunnen komen. Maar daar zijn dan weer 60 extra verpleegkundigen voor nodig. Er worden in Suriname inmiddels wel prikken gezet. Alleen laat lang niet iedereen zich inenten. En goed nieuws voor Taufik uit Rotterdam. Een maand geleden postte hij deze video op social media... waarin hij zei dat hij op zoek is naar een baan. Hi, ik ben Taufik. Ik ben asielzoeker uit Syrië. Zes maanden geleden heb ik mijn asiel aangevraagd. En sinds die tijd heb ik heel hard gewerkt om Nederlands te kunnen spreken. de Syrische vluchteling had net zijn BSN-nummer... en wilde zo snel mogelijk aan de bak in de marketing of sales. Nou, dat filmpje is aangesloten hij heeft zichzelf goed verkocht en kreeg allerlei reacties van potentiële werkgevers. Oh, heel veel. Dit, dit is heel belangrijk voor mij en dit heeft mij heel veel motivatie gegeven. Taufik kan nu kiezen bij welk bedrijf hij aan de slag wil. En hij heeft zijn verhaal gedeeld met veel andere asielzoekers. Want als je je best doet, dan lukt het wel, zegt hij. Het weer, het is een grijze dag met regelmatig een bui, graadje of 12. Komende nacht nog meer regen, morgen veel wind en opnieuw nattigheid bij een graad of 10.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 dangerous, just get it up The way you move, so scandalous It's all about the two of us A oh, one night stand just ain't enough where you go, no one knows. uh Cute smile, plan it on when we ain't even close yet.